Het NOS-journaal. Na de ontploffing in Borculo afgelopen avond zijn geen gevaarlijke stoffen op de grond terechtgekomen. Dat concludeert de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na metingen. De wolk is opgelost in de lucht. De gevaarlijke stoffen kwamen vrij in een oranje wolk toen op het fabrieksterrein van Friesland Campina in een tankwagen twee stoffen met elkaar in aanraking kwamen. Daardoor explodeerde de tank. Niemand raakte gewond. Inwoners van Borculo kregen een NL-alert met daarin het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Een groep van 23 meisjes wordt nog vermist. Ze waren op kamp vlakbij een rivier toen het waterpeil door zware regenval in korte tijd zo'n 8 meter steeg. Reddingswerkers zoeken met boten en helikopters naar overlevenden. Inmiddels zijn al tientallen mensen gered. Inwoners van het gebied worden gewaarschuwd om niet de weg op te gaan... vanwege het gevaar op overstroomde wegen. Na meer dan 100 jaar is het weer toegestaan om te zwemmen in de Seine. Sinds 1923 was er in de Franse rivier die Parijs doorkruist een zwemverbod... vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. Vanaf vandaag zijn er drie plekken in Parijs aangewezen waar je een duik mag nemen. Vorig jaar was er tijdens de Olympische Spelen veel te doen over de slechte waterkwaliteit van de rivier... waar enkele zwemonderdelen op het programma stonden. De gemeente stak bijna anderhalf miljard euro in een grote schoonmaakoperatie. Op het EK voetbal hebben de vrouwen van Duitsland met 2-0 gewonnen van Polen. Ook Zweden boekte een overwinning door met 1-0 van Denemarken te winnen. Vanavond om 6 uur speelt Oranje voor het eerst.